Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Op steeds meer plekken werken kroegen en cafés met een gezamenlijke zwarte lijst. Als iemand zich ergens agressief heeft gedragen of is betrapt met drugs... komt hij er ook niet meer in bij andere zaken in de buurt, zeggen horecaondernemers. De uh, horecaondernemers in dat gebied kunnen op het systeem inloggen. En daar staan dan de gegevens van die persoon, de overtreding en ook een foto van die persoon. En dan vervolgens de ontzegging ook met hoe lang iemand niet welkom is. En dan kan je als iemand in dat gebied in een horecazaak binnenloopt... dan kan je de politie bellen. Zij zijn blij met het systeem. Inmiddels hebben zo'n 400 mensen in Nederland zo'n gezamenlijk kroegverbod. Steeds meer kinderen slapen te weinig, dat zeggen experts tegen het jeugdjournaal. Bij jonge tieners kan 1 op de 10 maar moeilijk in slaap vallen. Bij iets oudere kinderen zijn dat er nog meer. Volgens de deskundigen komt dat doordat ze nu overdag veel drukker zijn met school en social media. Tegelijkertijd bewegen ze steeds minder, waardoor hun lichaam s'avonds niet echt moe is vacaturesite Monsterboard is failliet. Het was een soort digitaal uitzendbureau. Mensen en bedrijven werden aan elkaar gekoppeld met social media en apps. Nou, dat was negen jaar geleden veelbelovend. Uitzendbureau Randstad betaalde toen 400 miljoen euro voor Monsterboard. Uiteindelijk werd het bedrijf ingehaald door bijvoorbeeld LinkedIn... en nu is de boel dus failliet. De Ig Nobelprijzen zijn weer uitgereikt. Het prijzen voor onzinnig wetenschappelijk onderzoek... dat vooral bedoeld is om je te laten lachen, maar ook wel nadenken. De uitreiking was een lekker zooitje. De avond begon met het gooien van papieren vliegtuigjes naar het podium... en winnaars kwamen in een lange ketting naar voren lopen. Er viel ook een Nederlands onderzoek in de prijzen. We made an important discovery. Drunken Germans usually pronounce Dutch better than sober Germans. Duitsers zijn dus beter in Nederlands als ze dronken zijn. En het weer nog het prima nazomerdagje. Nu nog wat wolken, maar vanmiddag vooral veel zon en warm. Max 24 tot 28 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen staat in beide richtingen file bij knooppunt 3 kilometer.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 ZZFM. When there's a will, there's a way. I wanna see you every day. Cause I want you, and no one else will do. inside just tells me you are the one I am. Something inside me just says you're guaranteed fine. I yeah. Oh, you just say the word and we're happening. You make me sing and dance and do anything. You are the greatest show on land, and I'm your favorite. place of We can have a real good time.